Mariette Krol met het NOS Journaal. Rooms-katholieken in Nederland zijn veel progressiever dan de kerk zelf... blijkt het onderzoek in opdracht van Trouw. Slechts 14% van de actieve katholieken vindt dat de kerkleiding met zijn tijd meegaat. Zo is driekwart van de katholieken voorstander van vrouwen in het priesterambt... en voor het kerkelijk homohuwelijk. Maar dat is tegen de kerkelijke regels. Verder wordt euthanasie onder de gelovigen breed geaccepteerd en wil meer dan de helft af van het verbod op abortus. De katholieke kerk in Nederland krimpt, maar is met 3,8 miljoen leden nog altijd veruit de grootste. De NAVO en de VS gaan niet in op de eisen van Rusland rond Oekraïne... hebben ze laten weten in brieven aan het Kremlin. Rusland wil de garantie dat Oekraïne geen lid wordt van de NAVO. In de brieven staat dat dat aan Oekraïne zelf is en dat er wat de NAVO en de VS betreft een diplomatieke oplossing mogelijk is voor het conflict. Voor ongeregeldheden tijdens een coronapersconferentie van het kabinet in november zijn twee mannen veroordeeld. Een Rotterdammer kreeg twee maanden cel voor het gooien van vuurwerk naar agenten. Een Amsterdammer moet een paar dagen de cel in voor het bedreigen van een journalist. Ook is hem een contactverbod opgelegd. En een oud-docent van de Universiteit Leiden heeft in zeker 15 wetenschappelijke onderzoeken gefraudeerd. Het gaat om een Italiaanse psychologe. Een onderzoekscommissie van de universiteit concludeert dat ze heeft gesjoemeld met de onderzoeksopzet, proefpersonen en gegevens. De psychologe werkte in Leiden tot 2017. Het weer bewolking, vanuit het noorden regen bij ongeveer 4 graden. Vanmiddag droger en ook wat zon, maar er staat wel een stevige wind bij een graad of 8. Morgen overwegend droog en in het weekend meer regen en wind.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 words in heavy doses. Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est Beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé. Dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité. Mais faut bien changer les idées. Pas trop quand même. Sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi, justement au réfléchir. C'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi, justement réfléchir. C'est bien le problème avec toi.